Mark Visser met het NOS Journaal. Het oog van in Florida. De stad Naples is als eerste getroffen. De waterstand in de straten van de stad stijgt snel. Irma is inmiddels wel afgezwakt tot een orkaan van categorie 2. President Trump heeft de situatie in de Amerikaanse staat officieel tot grote ramp verklaard, zodat er extra hulp kan worden ingezet. Gouverneur Rick Scott van de staat had Trump daarom gevraagd. Eerder riep hij meer dan 6 miljoen mensen op om hun huis te verlaten. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk van Koninkrijkse Relaties gaan vandaag naar Sint Maarten. Dat heeft de minister laten weten vanuit Curaçao. Plasterk en de koning kwamen daar gisteravond aan en bezochten onder meer een ziekenhuis met slachtoffers en patiënten die zijn geëvacueerd uit Sint Maarten. De evacuatie van mensen met een medische urgentie is afgerond. Nu zijn familieleden van hulpverleners en uitgezonden personeel geëvacueerd... en inmiddels is ook al begonnen aan de evacuatie van toeristen. Vandaag wordt op nog grotere schaal voedsel en water gebracht... op verschillende locaties op Sint Maarten. De komst van een groot winkelcentrum in Zoetermeer, Holland Outlet Mall, is onzeker geworden. Ontwikkelaar Provast is afgehaakt omdat het niet kon voldoen aan de voorwaarden die de gemeenteraad stelde. Die eiste onder meer dat de omwonenden ermee instemden. Maar omwonenden en winkeliers vrezen overlast en te veel concurrentie. De gemeente hoopt juist op 5 tot 7 miljoen bezoekers per jaar. Outletcentrum zou 120 miljoen euro gaan kosten. initiatiefnemers van het project in Zoetermeer beraden zich op verdere stappen. Tennisser Rafa Nadal heeft de US Open met groot machtsvertoon gewonnen. Als eerste geplaatste Spanjaard was in de finale in drie sets een maatje te groot voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.